Chris Kremers en Lisanne Froon zijn in Panama zeer waarschijnlijk verongelukt. Dat zeggen de families van de vrouwen. Een team forensisch specialisten is op verzoek van de families naar Panama gereisd. Er is een uitvoerige analyse gedaan van de verschillende scenario's. En het team concludeert dat een ongeluk het waarschijnlijkst is. Mogelijk zijn de twee ongelukkig gevallen. Chris en Lisanne verdwenen vorig jaar april in de jungle van Panama. Na intensieve zoektochten werden stoffelijke resten gevonden van de vrouwen worden steeds meer bootvluchtelingen opgepikt voor de kust van Italië. In januari en februari waren het er 30% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er 69 boten onderschept met ruim 7800 mensen aan boord. Vorige maand verdronken daarbij meer dan 300 mensen. De meeste vluchtelingen stappen in ruil voor veel geld in Libië aan boord van de onveilige schepen die door mensenhandelaren worden gebruikt. Asielzoekers die in aanmerking willen komen voor de kinderpardonregeling moeten zich actief inzetten om in beeld te blijven bij vreemdelingeninstanties. De Raad van State heeft in vier zaken daarover staatssecretaris Teven gelijk gegeven. De gezinnen willen een verblijfsvergunning, maar volgens Teven hebben ze zich langer dan drie maanden onttrokken aan het toezicht van de IND. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen krijgt voor het eerst sinds de oprichting in 1808 een vrouw aan het hoofd. Het is José van Dijk, hoogleraar vergelijkende mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Ze doet onderzoek naar sociale media, digitale cultuur en mediatechnologieën. Van Dijk volgt Hans Klevers op. De KNAW bewaakt en bevordert de kwaliteit van de wetenschap en behartigt de belangen van wetenschappers. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon en verspreid over het land enkele buien met kans op onweer en hagel. Middagtemperatuur 7 of 8 graden. Er staat een stevige westelijke wind. Morgen vrijwel overal droog en geregeld zon en dan wordt het 8 of 9 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 In deze met Blood, Sweat and Tears. Het album is nummer vier. Het vierde album dus. Stonden geen grote hits op. Eh, wel op de tweede en de derde LP, maar niet op deze vierde. <clears throat> en eh, deze was ook niet zo succesvol trouwens als nummer twee en nummer drie. Maar ja, ik blijf het nog gewoon te gekke muziek vinden. Ze hebben trouwens een heleboel albums daarna nog gemaakt hoor. Maar eh, ja, op het einde van de manier is dat niet meer zo tot de belangstelling doorgedrongen, zal ik maar zeggen. Dit nummer heet eh, Redemption. Het album wat, eh, wat we u onderhand hebben, dat komt overigens uit 1971. Dus uh, prachtige tijd, hè? begin van die 70 jaren. Goh, we hebben toch wel even muziek gemaakt ook, hè? Als uitloper van de 60s, zal ik maar zeggen. Goed, nou, um, het volgende album, dat komt ook uit die periode, namelijk 1972... Eh, de Beach Boys, ik zei het al, het album werd volledig in Nederland eh, geproduceerd. Eh, in Baanbrugge. dat, dat ligt volgens mij ergens in Twente of zo. Ja, volgens mij wel. Ik weet het niet zeker. Gaat opzoeken waar het ligt. Baanbrugge, dat, dat, ligt, dat is dus Nederland. En daar stond een studio. En die hebben de Beach Boys afgehuurd. En ze, waren, ze woonden toen ook zelfs een paar maanden in Nederland. Toen ze bezig waren met de productie van deze plaat. Eh, we gaan van deze, dit album draaien het nummer Hi. Trainer. Trainer making it, struggling lonely, like a desert field. Break the seal, make it real, ears to hear beyond the showers onto the sun. Trader. En was afkomstig van het Beach Boys album Holland. We gaan verder met The Average White Band. Person to Person. Lisa, Listen to Me. Zo heette het nummer van Blood, Sweat and Tears. Album nummer 4 uit 1971. Eh, om precies te zijn. Lisa, Listen to Me. Eh, Leaving This Town is het volgende nummer wat wij gaan draaien van het album eh, Holland van de Beach Boys. ze mij toch even. Ik dacht dat het afgelopen was. Komt toch wel nog een stukje achteraan. Leaving This Town was dat van eh, de Beach Boys. Van het album dat zij volledig in Nederland produceerden. En, eh, de, 1972 eh, was dat. En toen waren ze al een tijdje bezig hoor. Want ze zijn natuurlijk begonnen als familiebeentje. De, de, de, broers Carl, Dennis en Brian Wilson. Samen met een neef die heette Mike Love. En een vriend die heette El Jardine. Eh, daar zijn ze een beetje mee begonnen als, als surfbandje, zeg maar. en maakten van die, uh, van die, van, echt van die surfhits allemaal. Eh, surf City, al dat soort dingen meer. En ja, later de, de, vader Wilson, die, die had er nogal streng de hand in. En later hebben ze zich daaraan ontworsteld en ging Brian dus de boel overnemen. En dat was ook de reden dat ze de, de surf sound een klein beetje... Klein beetje. Dat ze de surf sound gewoon lekker een beetje achterwege gingen laten. En zich bezig gingen houden met, eh, met, met toch wat volwassener en mooiere popmuziek. En, ehm, en het verhaal is ook bekend dat eh, de Beach Boys en de Beatles bijvoorbeeld... toch wel aardig elkaars inspiratoren waren. Want toen de Beatles uitkwamen met het album Rubber Soul... waarin de Beatles dus eigenlijk ook een beetje het... Ja, het, het teenagerbeentje uh, eh, aan, het, aan, het, aan het verlaten waren en met volwassenere muziek kwamen was dat weer een inspiratie voor de Beach Boys, voor Brian Wilson... om te zeggen van, god, wat dat, hij hoorde dat album en ding, wat moet ik daar nou overheen gooien? Toen kwamen de Beach Boys met Pet Sounds en dat hoorde Paul McCartney weer. En die zei van, hoe moeten wij dit in godsnaam overtreffen? Toen kwamen de Beatles met Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dus zo kun je ongeveer zien dat ze elkaar behoorlijk eh, kruisbestuifden, zoals dat heette. Eh, of bestoven is het? Bestuifden, nou bestoven weet ik veel. In ieder geval... Ehm, daarna weten we dus, de, de, de, succesvolle album Pet Sounds. Daarna zou er een nieuw album uitkomen. Dat heette Smile. Dat zou Smile gaan heten. Alleen dat kwam nooit uit. Want eh, Brian Wersen eh, die kwam in een crisis terecht. En, en dat album dat is dus officieel. Althans niet in die periode nooit uitgekomen. Dat zou nog een complexer en nog pretentieuzer album worden dan het vorige. Eén eh, nummer daarvan is wel, heeft wel het Twee nummers daarvan moet ik eerlijk zeggen, hebben daarvan wel het levenslicht gezien. Dat was Good Vibrations en eh, eh, Heroes and Villains. maar het hele album kwam dus later in een uitgeklede vorm onder de titel Smiley Smile. Toen is Brian Wilson, die, hebben ze, die heeft zich afgescheiden, die, die zag het allemaal niet meer zitten. Toen gingen de Beach Boys alleen verder. En kwamen ze toen met een, een heel ander concept uh, dat heet Surf's Up. Dat betekende dus eigenlijk dat het over was met de surf. Ehm, en daarna kwam dus dit, dit prachtige album eh, Holland uit van dezezelfde Beach Boys. Eh, u hoorde er van Leaving This Town. En we gaan nu naar ehm, die Average White Band. En nou begouw ik weer dezelfde fout. Ik heb niet gekeken hoe het nummer heet. Ondanks, maar dat zal ik u zo vertellen. In ieder geval is de Average White Band. Dat gaat vast. Engels hebben het natuurlijk al lang herkend. Het nummer van Burt Bacharach heet eh, ook bekend geworden natuurlijk van eh, Diane Warwick. En dit in de versie van The Average White Band. Het nummer dat heet Walk On By. Door naar Blood, Sweat and Tears 4. High on a Mountain. still shines and the water runs a little lazy. Wild-eyed and lonely, running out. Threads on my last home. Someone should have known of my ending. kraakt lekker. Dat wel. <laughs> maar ja, goed. U weet het. Ehm, ja, die platen hebben soms een zwaar leven. Deze ook, want... Uh, ja, dat eh, kwam allemaal nog een beetje uit mijn... Zeg maar discotheekverleden. Dat ik nog DJ was in een discotheek. En dan nam je een tas met LP's mee. Ja, die werden dan niet altijd even omzichtig behandeld, zal ik maar zeggen. Nou, oké, dat maakt niet uit. Eh, dan kan u in ieder geval horen dat het van vinyl komt. En uh, ik u hoort ook dat vinyl gewoon door blijft draaien. Hè? Ook al zit er een krasje op. Gewoon doorgaan. Oké, okay, uh, eh, Only With You. The Beach Boys. Love so many things that I feel I've only felt there are the things that we do that I've only done with you, only with you. Before love, it always had there's ups and downs Under the love. I finally found. Oh. I know one thing for sure I wanna do I wanna spend this life with you to spend my life with you. Oh. All I wanna do oh, is spend my life with you. Oh. Yes, it's true. I wanna spend my life with you. All I wanna do is spend my life with you. All I wanna do spend my life with you. With You. Dat is van het Beach Boys album. Eh, Holland, opgenomen in 1972, ook uitgekomen in dat jaar. En ik zei het al, volledig opgenomen in Nederland. En vandaar ook dat het album Holland heet. Leuk toch? Ja, vind ik wel. You Got It. This is the Average White Band. En dat was The Average White Band van het album Best of the Average White Band. AWB. Zo, als dat ook al heet. Um, een album, dat overigens had ik nog niet verteld geloof ik. Maar een deze compilatie eh, is eh, uitgebracht in 1979. Dus dan bent u daar ook weer van volledig van op de hoogte. the many ways you looked into my eyes. Valentine's Day. So strange. That's Valentine. Sitting by the window, couldn't move you if I tried. I've been standing on the outside here forever. Candles lit an empty room when you and I last talked, and a bed made warm by lonely lovers. I've seen a thousand highways, walked a hundred roads, but for you I know there'll be many others. Oh, let the wind blow, strike me to my knees. I'm forever getting sad and lonely. hotel walls will keep me in disguise while your brown eyes look for what you have forsaken. Better times are far behind me, I can't quite forgive. Cause for all that you have given, you have taken. Saddened by a country tune, I cried myself to sleep. Woken cold by footsteps softly leaving. I have seen a thousand highways, walked a hundred roads, but for you I give you freedom to believe in. the Tears, Valentine's Day gezongen. In dit geval niet door David Clayton Thomas, maar door Steve Katz, de gitarist. En ehm, ja, nou, dat, heet, dat heette dus Valentine's Day. The Beach Boys als laatste. Funky Pretty. Why they say dat. En dat was gelijk de laatste track van dit album van The Beach Boys. Dat hebben we dan ook helemaal gehad. Ehm, eh, ja, nou, ik kijk even op de klok. Even zien. Ja, kan er nog één. Ja, dan, hebben we, dan zijn we er helemaal doorheen. Kan er nog één. En nou ja, dat is natuurlijk de mooiste afsluiter die je kunt wensen. dat we een tijdje terug alweer gebruikt als afsluiter van CFM Lunch. Maar weer dan maar hier even. Average White Band als laatste van vanmiddag. Pick up the pieces. van u, dames en heren. Dank voor het luisteren naar nou, dit programma De Vinyljaren. Morgen ben ik weer 12 uur bij eh, CFM Lunch. Voor nu is het tijd om afscheid te nemen. Fijne dag nog en tot morgen.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 De hoogste bestuursrechter bepaalde vanochtend dat vreemdelingen...